Om de staalfabriek wordt al weken zwaar gevochten. Rusland heeft het grootste deel van Mariupol in handen. En ook de strijd in de Donbass, een gebied in het oosten van Oekraïne, wordt steeds heftiger. Mensen daar houden hun adem in, zegt verslaggever Rudy Bauma. Wat je daar ziet is dat het gewoon echt ongelooflijk stil op straat is. Echt verlaten, uh, doodse stilte. Het enige wat je hoort in de verte is eh, het gerommel van artillerie. En de mensen die daar nog niet weg zijn, die willen daar weg. Ja, en je kunt wel voorstellen, wij horen daar hele angstige verhalen van mensen die bombardementen hebben meegemaakt. En die nu een veiliger heenkomen uh, proberen te zoeken. En ja, dat zijn zijn toch wel schrijnende verhalen eh, wat je daar allemaal hoort. In Amsterdam, Nijmegen en Os worden asielzoekers opgevangen die niet meer in Ter Apel terecht kunnen. Het aanmeldcentrum daar is overvol. De extra tenten bij het centrum in Ter Apel zijn vandaag verdwenen. Maar voor ruim 300 asielzoekers had het COA tot vanmiddag nog geen nieuwe plek gevonden. Een man van 54 uit Amersfoort is opgepakt naar aanleiding van de moord op Mike Duif 26 jaar geleden. Duif werd in 1996 doodgeschoten. De verdachte was eind jaren 90 al in beeld bij de politie, maar werd toen niet vervolgd. Er was niet genoeg bewijs. Maar door informatie van een nieuwe getuige kwam de politie toch opnieuw bij de man uit Amersfoort uit. Maar zes minuten duurde de eredivisiewedstrijd vanavond tussen Sparta en Vitesse. Het ging om een inhaalwedstrijd. De boel werd vorige maand stilgelegd nadat fans zich misdroegen. Er stond toen 1-0 op het scorebord met nog zes minuten te spelen. Nou, die minuten zijn afgemaakt en daarin werd niet meer gescoord. Het bleef 1-0. Sparta-speler Bart Vriends vond het ook een aparte ervaring. Ik schoot bijna aan de lach toen hij afloot, Omdat ik eh, verbaasd was eh, dat het toen al voorbij was. En je stelt je natuurlijk in op een hele korte wedstrijd. Maar ja, ik was voor mijn gevoel twee minuten bezig. één bal geraakt. Ehm, maar de opluchting en de blijdschap eh, is er niet minder om. Maar ik vind ook een, kranksinnig krankzinnig tafereel wat we hier meemaken. Sparta had de punten hard nodig. Die ploeg stond laatste en stijgt nu twee plekken. Vitesse blijft zesde. Het weer vannacht koelt het flink af tot 4 graden. Ook morgen lekker zonnig. In het noorden 16 graden. In het zuiden warmt het op naar 19 graden.